In Buitenhof van twee weken geleden noemde Rutte de Europese verkiezingen niet zo relevant. Timmermans vindt dat niet te rijmen met het belang van Nederland. Als Nederland afspraken wil maken over de reductie van CO2... heb je daar het Europees Parlement bij nodig, zegt Timmermans. Dan kun je volgens hem niet zeggen dat het parlement niet van belang is. De bewoners van de ingestorte woning in Den Haag zijn alles kwijt, meldt Omroep West. De stichting Salvage heeft namens de verzekeraars onderzoek gedaan. De ingestorte huizen zullen worden gesloopt en weggehaald. Bewoners van tientallen omringende huizen die zijn ontruimd... konden vandaag bezittingen ophalen. Van de tien mensen die gewond raakten liggen er nog vier in het ziekenhuis. In de gevangenis in Heer Hugo Waard zijn op de afdeling die in opspraak is gekomen... vier smartphones, vijf opladers en een kleine hoeveelheid softdrugs gevonden. De Telegraaf vertoonde gisteren beelden van feestende gevangenen... die in een keuken op tafels klimmen en elkaar filmen met telefoons. Justitie onderzoekt hoe dit kan. Smartphones zijn verboden in gevangenissen. Volgens een woordvoerder worden de eigenaren van de nu gevonden smartphones bestraft. De zoekactie gaat verder. Alle cellen en algemene ruimten worden doorzocht met speurhonden... die drugs en telefoons kunnen opsporen. Een man van 87 is veroordeeld voor ontucht met een meisje van 12. Hij kreeg van de rechtbank in Den Bosch 18 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. De ontucht vond plaats op een camping in Bakel in Noord-Brabant. De dader ontkende, maar volgens de rechter was er voldoende bewijs. De oranje verf die de man op zijn handen had... zat ook in de onderbroek van het meisje. Het weer, af en toe een winterse bui. Vanavond en vannacht droog en land in Maars lichte vorst. Morgen zon en wolkenvelden en kans op winterse buien. Dit was het NOS Journaal.